Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem vindt het te vroeg om te speculeren over de totale opbrengst van de verkoop van ABN AMRO. Het eerste deel van ABN AMRO gaat volgende week vrijdag naar de beurs. Het is echt te snel om nu te zeggen als dit de prijsrange is dan gaan we dit verdienen, zei Dijsselbloem. Eerst moeten de komende jaren ook de andere delen van de bank nog worden verkocht. De eerste aandelen, zo'n 20% in totaal, zullen per stuk tussen de 16 en 20 euro kosten. De Europese Commissie zegt dat democratische hervormingen in Turkije stokken of zelfs de verkeerde kant op gaan. Zo staat in een rapport dat er forse politieke druk wordt uitgeoefend op rechters en het Openbaar Ministerie. Ook heeft de commissie zorgen over schendingen van de mensenrechten. Wel wordt Turkije geprezen voor zijn economische hervormingen en de opvang van Syrische vluchtelingen. De Britse premier Cameron heeft de voorwaarden genoemd waaronder zijn land lid wil blijven van de Europese Unie. De Britten stemmen eind 2017 in een referendum over het lidmaatschap van de EU. Cameron zegt dat het alleen zin heeft om lid te blijven als de Unie de Britten meer ruimte geeft om hun eigen beslissingen te nemen. Hij eist verder dat de individuele lidstaten zelf mogen bepalen hoeveel asielzoekers ze toelaten. Nertsen houden en doden in Nederland mag toch niet. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. De rechtbank vond eerder dat het wel mocht. In een wet is geregeld dat het fokken en doden van Nertsen... voor de productie van bond niet is toegestaan. Bestaande Nertse fokkers mogen nog tot 2024 doorgaan... zodat ze hun investeringen kunnen terugverdienen. De Nertse fokkers zijn teleurgesteld en gaan in cassatie bij de Hoge Raad. Bij een grote actie tegen fraude in de kinderopvang zijn de afgelopen week in de Randstad zeven verdachten aangehouden. De gastouderbureaus worden ervan verdacht dat ze samen met ouders en gastgezinnen de fiscus voor miljoenen hebben opgelicht. Een kinderdagverblijf en een gastouderbureau zijn gesloten. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag meer kans op neerslag. De wind is matig tot krachtig en het wordt een op 15. Ook morgen bewolkt, maar minder regen.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 I've been calling you. your number one fan belt, they are not important don't use a cordless. Microphone avoid them. They don't feel real to me. Me need real woman. Others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny and this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can not bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?